Christian Bonenbakker met het NOS Journaal vier landen zijn goed op weg om lid te worden van de Europese Unie. Het zijn Oekraïne, Albanië, Montenegro en Moldavië. Dat zegt de Europese Commissie in het jaarlijkse voortgangsverslag over de kandidaat-lidstaten. Montenegro is het verst. Dat land zou eind volgend jaar het toetredingsverdrag kunnen tekenen. Albanië ligt op schema om een jaar later toe te treden. En Moldavië en Oekraïne zijn mogelijk in 2028 aan de beurt. Moldavië heeft van alle kandidaten de meeste vooruitgang geboekt zegt de Europese Commissie. Met andere kandidaten gaat het minder goed. Met name Servië en Georgië krijgen flinke kritiek... omdat veel vrijheden daar onder druk staan vliegverkeer van en naar de Belgische vliegvelden van Brussel en Luik is de afgelopen avond verschillende keren stilgelegd vanwege drones die er werden gesignaleerd. De luchthaven van Brussel lag stil tussen 8 uur en kwart over 9. Aankomende vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens in België en Nederland. Later op de avond werd het vliegverkeer in Brussel nogmaals stilgelegd. Ook het vliegveld van Luik werd twee keer gesloten na een melding over drones. De afgelopen dagen werden ook al drones waargenomen bij Belgische luchtmachtbasis. De Vlissingse afdeling van de SGP zet meer vrouwen dan mannen op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Acht vrouwen en zeven mannen. Lijsttrekker is Lilian Jansen, de huidige fractieleider van de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. Zij probeerde ook Tweede Kamerlid te worden, maar werd door de partij afgewezen. Van oudsher ziet de SGP politiek als een mannentaak. Lilian Jansen was in 2014 het eerste vrouwelijke raadslid van de SGP. Inmiddels hebben ook de gemeente Dordrecht en Noordoostpolder vrouwelijke SGP-raadsleden.